Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er moet snel een half miljard euro voor studies kunstmatige intelligentie. Anders gaan studenten naar het buitenland en loopt de Nederlandse economie schade op. Dat adviseert de Cybersecurity Raad aan minister van Engelshoven van Onderwijs. Studies als data science en business analytics zijn zo populair... dat universiteiten een studentenstop hebben ingesteld of dat overwegen. Dat mag niet gebeuren, want er is een groot tekort aan goed opgeleid personeel... zegt de Cybersecurity Raad. Het lijkt erop dat Noord-Korea werkt aan lange afstandsraketten... ondanks de toenadering tot de VS de afgelopen tijd. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen in de Washington Post. Op satellietbeelden zou activiteit te zien zijn... bij de wapenfabriek in de buurt van de hoofdstad Pyongyang. Vorige maand hadden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Amerikaanse president Donald Trump een ontmoeting... en toen deed Kim in te stemmen met denuclearisatie. Islamitische staat claimt de verantwoordelijkheid voor de dood van vier fietstoeristen in Tajikistan. De autoriteiten in het Centraal-Aziatische land gaan nog steeds uit van een ongeluk, maar sluiten opzet of terrorisme niet uit. Onder de vier fietsers was ook een Nederlander. De Nederlandse bevolkingsgroei is iets afgeremd en dat komt mede door de langdurige griepgolf begin dit jaar. Er zijn vooral meer mensen van 65 en ouder overleden. Het geboortecijfer bleef hetzelfde. Nederland telt nu ruim 17 miljoen mensen. Twee schilderijen van de Nederlands-Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker gaan niet naar diens erfgenamen. De Amerikaanse schoondochter wilde de werken terug, maar de rechter oordeelt dat een museum in Californië de rechtmatige eigenaar is. De zaak draaide om twee 16e-eeuwse schilderijen die in de oorlog in handen van de nazi's kwamen. In Rotterdam wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de studenten die anderhalve week geleden gewelddadig werd verkracht. De vrouw raakte zwaar gewond. Volgens initiatiefnemer gaat het naar omstandigheden goed met haar. Bewoners van de Rotterdamse wijk waar ze woont hebben massaal steun betuigd.